Clemens Peters met het NOS Journaal. Op divers Jan Meijer dat in een studentenkroeg. De bedoeling van Meijer en de gemeente Zwolle was om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum is dat op het station dat voor de gelegenheid de hele nacht open blijft. In Den Haag was al een stembureau open op de Grote Markt. De meeste stembureaus in Nederland gaan straks om half acht open en sluiten om negen uur vanavond. De snelweg A4 is rond 1 uur vannacht weer helemaal opengesteld... nadat het asbest dat op de weg lag was opgeruimd. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen waren een groot deel van de dag... twee van de drie rijstroken afgesloten... omdat een vrachtwagen een zak met asbest verloren had. De gevaarlijke stof is door een speciaal team opgeruimd. Het voorval leidde in de avondspits tot lange files op de A4... in de richting van Amsterdam. In natuurgebied de Grote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant heeft vanavond grote brand gewoed. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden stond in brand. Het ging vooral om lage begroeiing. Eerder deze maand waren er enkele kilometers verderop in natuurgebied de Deurnische Peel ook al branden. De brandweer denkt dat die branden zijn aangestoken. En of dat ook is gebeurd met de brand in de Grote Peel is nog niet bekend. Er is geen verband tussen kanker en sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels. Dat blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. Zij keken naar jongeren uit Californië die veel sporten op rubbergranulaat. Ze kregen niet vaker lymfeklierkanker dan jongeren die op gewoon gras sporten. Het weer. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden en daar komt de temperatuur iets onder nul. Morgen overdag wisselend bewolkt en zon en er valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt morgen een graad of 7.